Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Klokkenluider Julian Assange komt na jaren zeer waarschijnlijk weer op vrije voeten. Hij onthulde jaren geleden duizenden geheime diplomatieke documenten van Amerika... dat hem daarom wilde vervolgen voor spionage. Assange bracht ook mensenrechten schendingen naar buiten door het Amerikaanse leger in Irak en Afghanistan. Dat zegt correspondent Meike Weijers. Dat is toen wereldnieuws geworden. Dat heeft, ehm, hij heeft ook samengewerkt met allerlei eh, andere mediaorganisaties, ook in Nederland, ook met de NOS. Maar uiteindelijk gingen die 17 eh, aanklachten van spionage plus één van het hacken van een overheidscomputer echt om het publiceren van deze gevoelige informatie over de oorlogen in Irak en Afghanistan. Assange heeft een deal gesloten met de Amerikaanse justitie. Hij krijgt vijf jaar cel voor spionage, maar die hoeft hij niet uit te zitten... omdat hij al vast zat de afgelopen jaren. Assange is onderweg naar zijn thuisland Australië. En in Luik in België stond gisteren een 85 meter hoge woontoren in brand. Daarbij kwam één iemand om het leven, 14 mensen raakten gewond... en meer dan 130 bewoners moesten worden geëvacueerd. Onder meer met twee helikopters. Een helikopter die uit het Groothertogdom Luxemburg naar hier kwam... en dan nog een NH-90 van Defensie die mensen uit het gebouw haalde met de helikopter. Dat was eigenlijk heel indrukwekkend eh, om te zien allemaal. Twee mensen die gewond raakten door de brandende woontoren in Luik zijn er slecht aan toe. En weer spektakel op het EK voetbal. Kroatië leek lang door te gaan naar de achtste finales... ten koste van Italië door een goal van vedette Luka Modric. Maar de Italianen sloegen alsnog toe in de allerlaatste minuut van de blessuretijd. Nou schieten, wat een geweldige goal is dat dan van Italië. Zakanji. Oh, Zakanji. Oh, Zakanji. Wat een en dus gaat Italië door en moet Kroatië hopen op een wonder. Spanje won met 1-0 van Albanië. Daardoor is Nederland ook door naar de achtste finale. En het weer nog. Vanochtend zonnig en strak blauw. Later zijn er landinwaarts wat stapelwolken, maar het blijft droog. Bij max 20 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan vooral korte files die een paar minuten oponthoud opleveren. Op de N247, daar heb je wel bijna 10 minuten vertraging van Horen naar Amsterdam...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 Klokkenluider Julian Assange komt waarschijnlijk vrij. Wikileaks zegt dat hij het Verenigd Koninkrijk, waar hij vast zat, inmiddels heeft verlaten. Amerika trof waarschijnlijk een schikking met hem... waardoor hij volgens AP en Reuters meteen vrij zou komen. Rutger Groot-Wassink stapt per direct op als voorzitter van de asielcommissie... van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Amsterdamse GroenLinks-wethouder weigert samen te werken met een kabinet waar de PVV in zit. En vandaag beginnen in Luxemburg de gesprekken tussen de Europese Unie en Oekraïne en Moldavië over toetreding. Het is voor het eerst dat de EU gaat onderhandelen met een land dat in oorlog is.